uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump gaan Rusland en Oekraïne per direct onderhandelen over een staakt het vuren. Trump meldde dat nadat hij twee uur met president Poetin had gebeld. Volgens hem verliep dat gesprek erg goed en zou het Vaticaan hebben toegezegd de onderhandelingen te willen organiseren. Poetin was veel minder stellig over de uitkomsten van het telefoontje. En ook Zelensky bevestigde niet dat er per direct gesprekken komen met Rusland. Hij zei dat hij en zijn bondgenoten overwegen een bijeenkomst te organiseren... met Rusland, de VS, de EU-landen en het Verenigd Koninkrijk. 22 landen, waaronder ook Nederland, roepen Israël op... om onmiddellijk humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Die verklaring is veel minder stellig dan die van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada eerder gisteravond. Die landen waarschuwen Israël voor concrete maatregelen... als het nieuwe offensief in Gaza niet stopt... en er niet meer hulp voor de Gazanen komt. Israël meldde gisteravond dat de eerste noodhulp in bijna drie maanden tijd in Gaza is aangekomen. Het gaat om vijf vrachtwagens met hulpgoederen. Volgens hulporganisaties is dat bij lange na niet voldoende. In de buurt van Düsseldorf heeft de Duitse politie de vermoedelijke dader van een steekpartij opgepakt. Zondag stak een man in Bielefeld willekeurig in op bezoekers van een bar. Vijf mensen raakten daarbij gewond. Het motief van de man is onbekend. Een drievoudig Paralympisch zwemkampioen Lisette Bruinsma... heeft de Pahout de Mortagnes trofee gekregen. Sportkoepel NOC-NSF reikt jaarlijks uit aan inspirerende sporters... Bruinsma zorgde onder meer voor de komst van blinde tribunes in de zwemsport. Daar kunnen mensen met een koptelefoon live luisteren naar een commentator. Het weer. De dag begint met lokaal wat mist. Later wordt het zonnig. In de middag ontstaan er wat stapelwolken. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Big feet, big hands, just plain big. But sex ain't worth a damn. We women wanna know these things. If y'all got the pep and not the swing. If you don't want the girl to talk, you don't want your feelings hurt. Uh, Cause if you don't, that girl Come on. Girls are talking, uh, girls are talking. Girls talk about the booty yeah. about the way your brother is uh, hanging uh, too. Oh, when see the ring, nobody uh, do Cause the girls are talking, uh, the girls are talking. Listen, y'all need to know this, that we'll straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh. Some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like mini me.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 to go. Darling, Hell no place to go. Hell no place to go. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. Goodbye, baby. Yes, I'm going. Uh-huh. Yes, I'm going. Bye. out. train uh, Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump gaan Rusland en Oekraïne per direct onderhandelen over een staakt het vuren. Oekraïne heeft de onderhandelingen niet bevestigd... en president Poetin liet zich niet stellig uit over eventuele onderhandelingen. In de buurt van Düsseldorf heeft de Duitse politie de vermoedelijke daden van een steekpartij opgepakt. Zondag stak een man in Bielefeld willekeurig in op bezoekers van een bar. Vijf mensen raakten gewond. Het kabinet moet iets doen met het signaal dat de demonstranten in Den Haag hebben afgegeven.